Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Bij de ondersteunende diensten van de politie verdwijnt uiteindelijk een kwart van de 8000 banen. Dat is een gevolg van de vorming van de nationale politie waarmee volgend jaar een begin wordt gemaakt. Volgens minister Opstelten kan zo efficiënter worden gewerkt. Computerzaken, inkoop, huisvesting en personeelsbeleid worden bijvoorbeeld ondergebracht bij één politiedienstencentrum. Het gebruik van de Vira, de trein die over de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam pendelt, is het afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld, tot ruim een half miljoen mensen. Volgens NS Highspeed komt dat doordat in januari vanwege het winterweer de toeslag werd geschrapt. En vanaf februari geldt een lagere toeslag. Vanaf maandag rijdt de Vira door naar Breda. In Zuid-Limburg zijn in vijf maanden tijd vier mensen overleden na het gebruik van ecstasy. Bij drie is duidelijk dat ze vervuilde ecstasypillen hebben gebruikt. Bij het laatste slachtoffer wordt dat nog onderzocht. Naar aanleiding van de sterfgevallen heeft de politie het onderzoek naar de productie en handel van ecstasy geïntensiveerd. De macht van president Bakbo van Ivoorkust lijkt verder af te brokkelen nu zijn legerleider is gevlucht. Die zit nu met vrouw en kinderen in het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika in Abidjan. De aan getrouwe troepen lijken aan de verliezende hand. Eenheden van de gekozen president Ouattara zouden de buitenwijken van Abidjan hebben bereikt. Drie mannen uit Venendaal zijn veroordeeld tot celstraffen voor het afpersen en bedreigen van een prijswinnaar. Het slachtoffer had anderhalf miljoen euro in een casino gewonnen. De drie Venendalers bestookten hun plaatsgenoot met bedreigende brieven, telefoontjes en sms'jes. En ze dreigden zijn dochter iets aan te doen. De hoogste straf was twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk.